een oom die voor de hoogte oom niet onderdoet. Hij is werkeloos of anders zaakt die als die werken moet. Hij zegt werk is voor de dommen en niet dat zo je ziet. Want de arbeid ademt zeggen ze, maar de adem arbeid niet. Oh, mijn Doris is een man die heel wat kan. Oh, mijn die heeft overal maling aan. Hij lacht om alle politiek, hij wist op paas op boot en blik. Ome oh, Doris is een reuze bolsjewiek. Ome Doris die heeft in zijn soort een grote vaan. Minstens zes records die heeft hij op zijn eigen naam. In het borrelen slaapt hij alles wat tot nog toe was te slaan. Heeft de meeste steun getrokken en nog nooit een slag gedaan. Oh, Maturus is een man die heel wat kan. Oh, Maturus, die heeft overal maling aan. Hij lacht om alle politiek, hij wist op vaart, op boot en blik. Salvatore is een reuze bolsjewiek. Ome Doris is besplit van huis uit filosoof. vrede zegt die denk dat ik daaraan geloof. Alle diplomaten liegen, konkelen met het kapitaal. In de olie, de politie, overal is een schandaal. Ome Torrit is een man die heel wat kan. Ome Torrit, die heeft overal maling aan. Hij lacht om malen politiek, hij vindt op paard, op boot en bliek.